Ik zag de hemel open. Ik zag een wit paard komen. Mijn God reed daarop. In waarheid en gerechtigheid. Halleluja. en rechtvaardig oordelen. Hij zelf is de rechtvaardige. Zijn ogen zijn vuurvlammen, veel kronen op zijn hoofd. Z